de alarmcentrale hebben de gewonden vooral botbreuken. Met 100 Nederlanders is nog steeds geen contact. Gisteren kwamen de eerste Nederlanders terug uit Nepal. Vanmiddag landen er nog eens 44 in Eindhoven. Schoonmaakbedrijf DEM uit Deventer stopt met het uitbetalen van een speciaal jeugdloon. Vanaf de zomer krijgen ook medewerkers onder de 21 jaar een volwaardig salaris. Het bedrijf wil daarmee een voorbeeld zijn voor andere bedrijven in de branche. Het bedrijf noemt het moreel onverantwoord dat een jongere minder loon krijgt dan een oudere werknemer die hetzelfde werk doet. Het gaat bij DJM e om enkele tientallen medewerkers die nu een hoger loon krijgen. Sommigen verdienen straks bijna 4 euro per uur meer. Verpleeghuizen doen nog altijd te weinig voor het voorkomen van infecties. De inspectie voor de gezondheidszorg vindt dat het tijd wordt dat de instellingen echt gaan zorgen voor een betere hygiëne. De situatie is vergeleken bij de afgelopen jaren hetzelfde gebleven. Vooral de persoonlijke hygiëne van het personeel en de bewoners is onvoldoende. Zo worden medicijnen en eten niet hygiënisch bewaard. Het Finse leger heeft een indringer in de Finse wateren gewaarschuwd met drie dieptebommen. Het gaat vermoedelijk om een buitenlandse onderzeeër, zei de Finse minister van Defensie. Hij wil niet zeggen of die uit Rusland kwam. De militaire spanningen tussen Finland en het aangrenzende Rusland zijn de afgelopen tijd toegenomen. De Finnen gaan intensief met andere Scandinavische landen samenwerken om de Russische dreiging tegen te gaan. Het weer, de zon breekt door, al valt er in het oosten van het land nog een enkele bui. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen en de rest van de week blijft het licht wisselvallig met af en toe een bui.